Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Zit je vaak te dromen, kun je s'nachts niet slapen, denk je nog te veel zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen, je kunt er niet veel meer aan doen. Je leven kan al leeg zijn, in vijf jaar kun je oud zijn, ik weet wat je bedoelt. De zon hoeft niet te schijnen, kinderen niet te lachen, maar denk aan wat je hebt gevoeld. Ach, maar je de rozen zullen bloeien, ook al zie je tranen heen zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margriet. dan zie je mij niet meer. Dan wil ik weer bij jou zijn, met je kunnen praten, stil zijn om wat jij zegt. Omdat jij van mij bent, je ogen weer zien lachen om iets wat je niet zegt. Dan kan men wel vinden, zoiets gebeurt wel vaker, iedereen heeft zo'n herinnering. Ik kreet zal wel terecht zijn, het zal je niet veel helpen misschien als ik dit zing. Ach, maar Grietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nee nooit meer terug. Ach maar Grietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie